Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn vannacht opnieuw explosies gehoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een oorzaak of precieze locatie van de ontploffingen is nog niet duidelijk. Gisteren waren er ook explosies in Kiev. Daarbij kwam voor zover bekend één persoon om het leven en vielen meerdere gewonden. Volgens persbureau Reuters ging afgelopen nacht in bijna heel Oekraïne het luchtalarm af. Bij een verkeersongeluk vanochtend vroeg in het Drentse Havelte zijn vier mensen zwaar gewond geraakt. Een auto raakte van de weg. Waardoor dat gebeurde is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is niet bekend. Rusland heeft Oekraïnse troepen in de havenstad Mariupol gewaarschuwd zich binnen enkele uren over te geven. Alleen dan zullen hun levens gespaard blijven, bericht het Russische persbureau Tass. Volgens de Russen zitten de Oekraïnse troepen vast in een grote staalfabriek bij Mariupol. De situatie daar is volgens de Russische legerfunctionaris catastrofaal. Volgens Rusland zouden zich in de fabriek minder dan 2500 Oekraïnse militairen ophouden. Die berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Noord-Korea zegt een nieuw type wapen te hebben getest. Volgens het staatspersbureau moet die de inzet van zogeheten tactische kernwapens efficiënter maken... Wanneer de wapentest is uitgevoerd en om wat voor wapen het precies gaat, is niet vermeld. Wel zou de test succesvol zijn verlopen. Zuid-Korea zegt gisteravond laat twee projectielen vanuit Noord-Korea te hebben gezien. Ze legden zo'n 110 kilometer af en bereikten een hoogte van 25 kilometer. Volgens een wapendeskundige gaat het waarschijnlijk om een ballistische raket voor korte afstanden. Het weer, het wordt een droge dag met veel zon.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 My patience is waning Is this entertaining? by so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning it's up one morning and saw the handwriting on the wall. Time was passing me by so fast. I wasn't moving at all. I looked in the mirror happen. come so easily This doesn't have to end in tragedy Dodge, meet my fiance.